nieuws van 5 uur. Christian Bonenbakker met de tent niet in. Als eerste stad van Nederland wil Groningen de komende jaren compleet rookvrij worden. Dat willen voetbalclub FC Groningen, het ziekenhuis van Groningen en de gemeente. Vanaf 2019 wil het Universitair Medisch Centrum dat patiënten en personeel niet meer roken op het terrein. En ook kleinere organisaties zoals kinderdagverblijven en amateursportverenigingen gaan meedoen. Sinds vorige week heeft Groningen zijn eerste rookvrije speeltuin. De attractie op de Tilburgse kermis, waarbij gisteren een jongetje van drie zwaar gewond raakte, wordt opnieuw gekeurd. Eerder dit jaar voldeed hij nog aan de eisen, maar vanwege het ongeluk komt er een nieuwe test. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat het ongeluk samen onderzoeken met het ministerie van Economische Zaken. Het jongetje kwam onder een van de karretjes terecht en raakte bekneld. Het weer wisselend bewolkt en wat felle buien. Het is 15 tot 20 graden.